Bij deze kliniek in Heemstede staan regelmatig demonstranten. De directeur vindt dat ze zo ver mogelijk op afstand moeten blijven. Aan de overzijde van de weg wordt soms ook wel keihard moordenaar geroepen naar mensen die bij ons binnenkomen. Dat wil je niet. Want het is gewoon een recht in Nederland dat je mag kiezen wat jij wil met je zwangerschap. Of je hem draagt hem uit of je breekt hem af. Dat is aan de zwangere. En dat is niet aan een anti-abortus demonstrant. In vier steden hebben burgemeesters protesten voor de deur van een abortuskliniek verboden. In Spanje is gisteren een Nederlander van 56 opgepakt. Hij zou leiding geven aan een internationale drugsbende. Ook zijn twee zoons van 23 en 31 zijn aangehouden. Dat gebeurde in Den Haag en Haarlem. Daarnaast nam de politie op 10 plekken in Nederland en Spanje computers, geld, sieraden en auto's in beslag. De drie zouden betrokken zijn bij zeker zes onderschepte drugstransporten... van in totaal bijna 600 kilo cocaïne. Alle dierenartsen in Nederland hebben een brief van het RIVM gekregen. Daarin staat wat ze moeten doen als ze denken dat een kat of hond besmet is met vogelgriep. Ze krijgen bijvoorbeeld informatie over het afnemen van een monster... en naar welk lab ze dat moeten sturen. Ook staat er een advies in over beschermende kleding. Onlangs overleden voor het eerst kittens aan de vogelgriep. En in een slijterij in de VS heeft een wasbeer een ravage aangericht. Het dier was door een plafondplaat gevallen en in de winkel terechtgekomen. Daar had hij van de whisky gedronken. Een medewerker vond het dier uitgeschakeld naast een toiletpot. Het beestje werd naar de dierenopvang gebracht, vertelt deze Amerikaanse tv-presentator. An officer took it to an animal shelter to get it checked out. The raccoon was okay, slept it off. He was then released back into the wild, but boy did he have some stories to tell. Ja, toen hij zijn roes had uitgeslapen is hij dus weer vrijgelaten in de natuur. Het weer, een overwegend grijze dag met in het oosten af en toe motregen bij maximaal 8 graden. Morgen meer opklaringen, af en toe zon dus ook. En het wordt opnieuw een graad of 8. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt nu vrij snel wat drukker op de weg... met vertraging op de A5... Van Amsterdam naar Hoofddorp, want tussen Amsterdam-Westpoort en knooppunt Raasdorp heb je 20 minuten oponthoud. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het nu druk tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen.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 tussen Gaza en Egypte. Het is een van de afspraken uit het staakt het vuren. Zieke en gewonde Palestijnen kunnen dan medische hulp in het buitenland zoeken. Het dodental door overstromingen en aardverschuivingen in Zuidoost-Azië is opgelopen tot meer dan 1400. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn al meer dan 800 doden geteld... en zijn nog 650 mensen vermist. Dierenartsen hebben een brief van het RIVM gekregen... met informatie over katten of honden die vogelgriepverschijnselen hebben. Onlangs overleden voor het eerst in Nederland kittens door vogelgriep.